uur. Door Megens met het NOS-journaal. VN-secretaris-generaal Guterres heeft Iran, Rusland en Turkije opgeroepen... om alles te doen wat mogelijk is om burgers in de Syrische provincie Idlib te beschermen. De Syrische president Assad gaat mogelijk met steun van Iran en Rusland... het laatste bolwerk van Syrische rebellen aanvallen. Guterres is bang voor een bloedbad als dat gebeurt. De top van de Belastingdienst wist veel eerder dan tot nu toe bekend was... dat er grote problemen waren bij de inning van de erf- en schenkbelasting. Dat meldt Nieuwsuur. Eind vorig jaar bleek dat er 450 miljoen euro minder was opgehaald dan verwacht. Maar al bijna een jaar daarvoor hebben ambtenaren gewaarschuwd... dat de continuïteit gevaar loopt. De oud-minister van Financiën op Curaçao, George Jamalodin, is door Venezuela uitgeleverd. Hij wordt ervan verdacht de opdrachtgever te zijn van de moord in 2013 op de populaire politicus Helmin Wiels. Jamalodin is bij zijn aankomst in Willemstad direct aangehouden en vastgezet. De man die de moord pleegde zit in Nederland een levenslange gevangenisstraf uit. Het grootste deel van de Nederlandse volwassenen is tevreden met zijn of haar gewicht. Volgens het CBS hebben zes op de tien Nederlanders daar geen problemen mee. Wel is sinds 1981 het percentage mensen met overgewicht fors toegenomen. Van 5% naar 14%. 1 op de vijf mensen met ernstig overgewicht of obesitas heeft daar geen problemen mee. Veiligheidsdiensten oefenen vandaag en morgen in Amersfoort met de situatie na een terreuraanslag. Aan de oefening wordt meegedaan door zo'n 200 medewerkers van onder meer de politie, Defensie, NS, ProRail en de gemeente Amersfoort. De oefening op het station van Amersfoort begint om 8 uur vanochtend... en duurt tot 2 uur morgenmiddag. Het weer vandaag trekt vanuit het noordwesten regen over het land. Temperatuur ligt tussen de 15 en 18 graden. Alleen in het zuiden blijft het nog lang droog...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 Me people stand up to fight desperation as we're raising, raising until the break of day. The time has come to gather the rainbow colors. Open up your heart, you will see we can. Hold on, hold on. The road is clear.